Vanavond kans op natte sneeuw. En tot zover het AP nieuws De beste funk, soul en R&B. find the word to say, please stay. It's written all over my face that I can't function the same when you're not here. I'm calling your name and no one's there. And I hope one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe. I guess I don't care what the people say. They're probably lonely. I guess Sublime, funk, soul en R&B.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 Kijk op evenweg.nl. Wij zijn er weg! Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. De hoofdpunten van het belangrijkste nieuws. Sublime Headlines. Goedemorgen. Het was een onrustige jaarwisseling met geweld en ernstige ongelukken. Twee mensen zijn om het leven gekomen door vuurwerk...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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance the tango. Skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.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 smiling on you, but he's frowning too. Because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate. And your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost.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 Light Safari. Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op beeksberg.nl. Weken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, Oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken we? Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.